Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bedrijf achter Fortnite, Epic Games, krijgt een boete. Volgens de toezichthouder zaten er in het spel misleidende reclames gericht op kinderen. Dat zegt economieverslaggever Nick Wouters. Je ziet allerlei timers bij die producten staan die je kan kopen. Dat is bijvoorbeeld kleding voor je personage, zodat je er eh, wat hipper uitziet. Daar staat dan bij, je hebt nog 15 eh, uur de tijd, eh, koop het nu. Terwijl ACM zegt, ja, je moet bij kinderen moet je echt heel voorzichtig zijn. Je moet ze niet onder druk zetten, want dan gaan ze, eh, eh, ja, gaan ze dit soort dingen kopen... Terwijl ze, er, eh, ja, terwijl ze het eigenlijk normaal gesproken niet zouden doen. Epic Games moet daarom een boete van 1,1 miljoen euro betalen. De gevolgen van klimaatverandering zullen de komende jaren alleen maar groter worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat het vaker lang droog zal zijn... maar ook dat er wateroverlast kan ontstaan doordat er vaker stortbuien zullen zijn. We moeten ons dus aanpassen, zegt deze onderzoeker. Het kost veel geld, maar het kost nog veel meer geld als we, eh, als ons niet aanpassen. Eh, de overstroming in Limburg heeft 430 miljoen euro gekost. Eh, dus eh, ja, eh, het kost veel geld, maar op de lange termijn winnen we daarbij. Hij zegt dat er meer groen moet komen in steden... en ook moeten we beter gaan nadenken over waar we bouwen. En de rode loper ligt weer klaar in Cannes. In het havenstadje aan de Middellandse Zee begint vandaag het belangrijkste filmfestival van Europa. Deze Nederlandse filmjournalist is er ook bij en vertelt dat er allemaal nieuwe films in première gaan. Hij hoopt dat er niet al te veel tegenvallers tussen zitten, want de makers daarvan die worden vaak keihard afgekraakt. Die mensen die in Cannes komen, het zijn journalisten van over de hele wereld, eh, eh, die zijn dan niet per se mild voor je. Die kunnen echt, die staan op. In zaal 1 van Cannes hebben ze zelfs speciale stoelen, zodat wanneer iemand opstapt en wegloopt, dat niet te veel geluid maakt. Omdat dat echt iets is wat dan gebeurt. Een filmfeestje is natuurlijk niet compleet zonder prijzen. In Cannes wordt elk jaar de Gouden Palm uitgereikt. Actrice Meryl Streep krijgt er vanavond bij de opening van het festival een voor haar hele carrière. En het weer nog een zonnige dag met vanavond wel kans op regen en onweer.